Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Oekraïnse stad Kramatorsk is net aangevallen met raketten. Dat gebeurde in een druk deel van de stad waar veel restaurants zitten. De Brabantse patatbakker Frankie is daar nu om daar gratis patat uit te delen aan oorlogsslachtoffers. En hij zat in een van die restaurants toen de raketten insloegen. Wij zaten daar te eten, wachten op de rekening en toen in één keer een hele, hele, hele, hele harde knal... Je hoort niks aankomen, zoals je het in één keer knallen. Je glas gaat alle kanten op. Er vallen dingen van het dak naar beneden. De mensen schreeuwen, rennen, gillen. Ik heb nog een vrouw met een babytje door de, door de raam geholpen. Het babytje was bebloed, maar volgens mij was... Ik denk het wel goed was alleen ik eh, begrijp het niet goed. Het was een vrouw met een babytje. Haar man was in ieder geval op dat moment nog kwijt. Ehm, er, zijn zeker, eh, er zijn zeker, volgens mij zijn er zeker doden gevallen. Frankie is nu weer veilig in het hotel en heeft alleen wat schrammetjes. Volgens persbureau Reuters zijn er twee doden gevallen... en raakten 22 mensen gewond bij die raketaanval. En er zouden ook nog mensen onder het puin liggen. Er komt nu nog geen groot onderzoek naar de besluiten van het kabinet in coronatijd. De Tweede Kamer stelt de parlementaire enquête daarover nog voorlopig eventjes uit, vertelt mijn collega Wilco Boom. Achter de schermen rommelde het al een tijdje in de voorbereidingscommissie voor deze enquête. En dat kwam door oneenigheid over de vraagstelling. Ja, en nu blijkt dat er nog maar vier partijen in de Tweede Kamer bereid zijn om in die enquêtecommissie te gaan zitten. Vier van de twintig in de Tweede Kamer. En dat zijn de PVV, Forum, de fractie Den Haan en de de groep van Haga. Ja, er zijn allerlei Kamerleden dus voor nodig om in die speciale commissie te gaan zitten en het kost veel tijd. De andere partijen willen nog een ander groot onderzoek even afwachten. En heb je nog geen plannen voor volgende week dinsdag, dan kun je naar deze artiest toe. I het is Lana Del Rey. Ze is in Europa voor wat festivals en heeft nu ineens een paar shows toegevoegd. Waaronder eentje in de Ziggo Dome. En concertorganisator Mojo is er ook wel een beetje verbaasd over. De laatste keer dat Lana Del Rey in Nederland was, is tien jaar geleden. En de kaartjes gaan vanaf vrijdag in de verkoop. Heb ik nog het weer voor je. Vanaf de kust trekken er later vanavond wat buien over het land. Morgen begint ook nat, maar later droogt het op en komt het zonnetje nog even door. Het wordt dan 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A10 Koenplein richting Watergraafsmeer bij Zeeburg. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Uh, tales from the elders said if we don't know history, the mystery will drown us. And the idea is filling me with dread. Cause who wants a future over cautious where we tread? let me ease Looking for pieces to play by Trying to find the rhythm, found the drummer that creates The road is long, they say it isn't in our favor But what we overcome, there has to be a higher savior Do the arrows know that the rivers still flow Red rose from our homes, just like the stories told I am a product of the history sold But you cannot acquire what the gift in me holds nah. rules of this place. I raise my voice, echoes out just in case. I Arachuku, the route I could take. Rivers show me a home I could trace. Eh, and it won't be long uh, till I get my escape. Elevate with my people's synergy. Let me rise, let me see my history. Nah. And it won't be long till I get my escape. Elevate with my people, synergy. Let me rise, let me see my history. Like, yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah. Uh, uh, yeah. The is long, but it's one I must face. Uh, I know where home is, my heart is encased. I know where home is. terug bij CFM Jazz. U heeft geluisterd naar Camilla George. Zij eh, komt uit Engeland. Zij is groot geworden inmiddels in de eh, Londense jazz scene. In, ehm, ze komt oorspronkelijk uit, eh, uit Afrika, uit Nigeria. En ze is al vroeg geëmigreerd naar Engeland. En ze begon op haar elfde met saxofoon spelen. Ze studeerde aan het Trinity College of Music in Londen. En ze trad al vroeg op met haar band Jazz Jamaica in eh, Engeland in de Ronnie Scott's Jazz Club. Ze bracht een eh, album uit in 2014, Izang, waarmee ze eigenlijk eh, op slag bekend en beroemd werd in Engeland. In 2018 bracht ze een album uit The People Could Fly, waarin de verhalen van de tot slaafgemaakten die hun kinderen vertelden over, over hun ervaringen als inspiratie dienden. Haar nieuwste album heet LBO Elbio en het is een eerbetoon aan haar stam uit eh, Nigeria, Libibio. We gaan verder in de tweede uur met nog veel meer artiesten. Veel verschillende stijlen, veel verschillende uh, oorsprong van eh, waar de muzikanten vandaan komen. En de volgende is Furcus McCready. Hij komt uit Schotland. Hij heeft in 2021 een album eh, gemaakt dat heet Carn. En daarvan ga ik draaien de Stones of Broadcar. Grady met de Stones of Broadcar. Ik ga verder met ehm, ja, de alt- en sopraansaxofonist, maar ook pianist Kenny Garrett. Hij heeft al een enorme carrière achter de rug. Hij heeft, eh, eh, is eigenlijk begonnen bij Duke Ellington en heeft eh, met vele grootheden samengespeeld. Zoals Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey en Miles Davis. Hij is nog steeds actief en hij komt ook nu weer naar North Jazz. Hij is geïnspireerd door... Ehm, door ehm, ja, eigenlijk andere instrumentalist, instrumentalisten, moet ik zeggen. Jackie McLean, Roy Haynes, Marcus Belgrave, Keith Jarrett en Christian Laviso. Hij heeft in 2012 een album uitgebracht dat heette Seeds from the Underground. Hij speelt erop samen met onder andere Benito Gonzalez op piano, Ned Reeves op bas, Ronald Brunner op drums, Rudy Bird op percussie en Delka Prescott op zingt. Het nummer heet Wiggins. Dat was Kenny Wiggins. Kenny Wiggins. Ik bedoel natuurlijk het nummer Wiggins van Kenny Garrett. Ik ga verder met Son Little. Hij is een, ehm, ja, een artiest met hele diverse invloeden. zijn echte naam is Aaron Livingston. Hij speelt gitaar en zingt. Hij is eigenlijk ehm, eh, een, een, een liefde, voorliefde heeft hij voor de roots en de urban crossover, zoals ze dat noemen. Maar hij laat zich ehm, eh, beïnvloeden door, ook door hip-hop, eh, onder andere door The Roots. Maar ook bijvoorbeeld door Mavis Staples. En dat leidt tot hele interessante muziek. Ik heb een ehm, album eh, uitgekozen. Zijn laatste album, dat heet Like Neptune. Het nummer heet Inside Out. En eh, luister vooral naar zijn stem. Ik vind hem een beetje lijken op Lenny Kravitz. Maar misschien hoort u wat anders daarin. Het nummer heet Inside Out, Son Little. it down, baby. FM Jazz. Ja, dat was Son Little met Inside Out. Ik ga verder met Winter Marsalis. Hij is een van de grote namen die ook dit jaar naar Noordzee Jazz gaat komen. En hij komt samen met de Jazz at the Lincoln Center Orchestra. En dat is een eh, big band uit eh, New York die al eh, jarenlang honderden optredens per jaar geeft. En onder de leiding van eh, Winter Marsalis grote stukken heeft gemaakt. Straks meer van Winter Marsalis. En, maar eerst een eh, nummer van voor de tijd dat hij met de jazz at the Lincoln Center Orchestra speelde. En dat ehm, komt van het album The Black Coats from the Underground uit 1985. En het nummer heette Priscinian Man, Winter Marsalis. Thank you. Quinton Marsalis met Parisian Man van het album The Black Coats. Niet alleen Winter Marsalis komt, maar zijn broer Brentford Marsalis komt ook. De familie eh, Marsalis, vader Alison Marsalis, overleed ehm, vorig jaar... is een hele muzikale familie. Ze hebben zes broers en eh, vier daarvan zijn in de jazzmuziek gegaan... en twee daarvan zijn heel groot geworden, Winton en Brentford... Brentford Marsalis, hij eh, speelde onder andere eh, bij, Art Blakey's en Jazz Messengers, bij Clark Terry. Heeft een aantal jaar eh, bij zijn broer gespeeld in, in zijn band. Heeft ook bij Sting gespeeld in zijn band. En heeft ook op tv veel opgetreden. Hij was de muzikale ehm, mastermind van The Tonight Show van Jay Lennon. Maar heeft ook optredens gemaakt richting de pop. Hij heeft bijvoorbeeld bij The Grateful Dead een tijdje gespeeld. En eh, daarnaast ook bij Marsalis. Ehm, ik ga verder met, eh, met het nummer van dit album eh, van hem. Het nummer heet Doxy. Hij wordt vergezeld door de zanger Kurt Elling... die we eerder hebben gehoord vandaag. En het album dat heette Upward Spiral uit 2016. Het Brentford Marsalis Quartet. We moved around a lot when I was a kid... cause my daddy was the traveling type... The last thing in the world that he'd like to do was to watch that box and smoke a pipe. Yep, wet lit all over the city and the country. And that's the reason why I got itchy feet and I want to kiss this down goodbye. The only thing I'll miss yeah, after I'm gone is this very special woman I know. She got a lot of ways to get me to stay, even though I really want to go. Hey, she wild, that foxy, fine and foxy. But that's the reason why I'm kicking around and I want to kiss this town goodbye. It's a blackbird, flapper, flapper, da da da da. You walk by the plate to your boot down. Settle down, flap, settle, tip, twist, do do do do do boot down, da flip, but I don't flip, but tip, but do that. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, star, you go bop, blah, go fly do, do, you go down, samen met Kurt Elling. Ik ga verder met ehm, ja, Gregory Porter. Hij komt ook weer naar North Sea Jazz. En hij is natuurlijk een fantastische zanger. En in 2013 heeft hij samen met het David Murray Infinity Quartet... een eh, prachtig album opgenomen. Het album heet Be My Monster Love. En het nummer wat ik ga draaien heet About the Children. the seeds that are trying to grow. It's still about the children, about the flowers that have not been plucked. It's still about the children, about the seeds that are trying to grow. It's still about the children, about the fruit that has not been picked. The child inside of you let die. But you must take control of the child so the child won't hurt you. We need time to play, time to take a nap. We need a shoulder to cry on, someone who's got our back. Oh, it's still about the children, the little feet trying to fit into our shoes words from our mouths, they heard from our tongues. Lashes of lust and hate with blisters of blame. Words like stones that pour down like rain. It's still about tomorrow becoming yesterday one of us paved the way for a child like us to grow. Reporter samen met het David Murray Infinity Quartet. Ik ga gauw verder, want ik heb nog twee heerlijke nummers klaarstaan. Van Morrison komt ook naar North Sea Jazz dit jaar. En in 2018 speelde hij samen met Joey De Francesco op het album You're Driving Me Crazy. Het nummer heet The Things I Used To Do, Van Morrison. Things I used to do I don't do no more more. You said hold your hand, baby. Beg you, please don't go. Searching for you everywhere, but my searching will always be in vain. Searching for you everywhere, but my searching will always be in vain. If I wait across time with with some fancy man. The thing I used to do, I don't do no more. Things I used to do, I don't do no more. Used to hold your hand, baby, beg you please don't go. naar Van Morrison met de Things I Used To Do. Ik ben al eh, toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En vandaag stond geheel in het teken van Noordse Jazz. Ik heb een eh, uitzending samengesteld die een, uh, ja, een hopelijk een goede indruk geeft... van wat er allemaal op zo'n festival voorbij komt. Het is divers. Het is een ontdekkingstocht persoonlijk... voor mij ook nog steeds. En ik denk ook voor vele andere mensen die daar naartoe gaan. En het het laatste nummer wat ik heb klaarstaan, dat is van Winter Marsalis. Ik heb hem al eerder voorbij laten komen. Hij komt dit jaar met het Lincoln Center Jazz Orchestra. En met het Lincoln Center Jazz Orchestra heeft hij vele opdrachten vervuld. En in 2008 kreeg hij de opdracht om een eh, stuk te schrijven... voor de 200ste verjaardag van de Harlem Abyssinian Baptist Church. En het was een geweldige eh, uitvoering waar ze een album van hebben opgenomen. Het is een, eh, ja, een, eh, een, samenstelling van een big band samen met een 70 man en vrouw sterk gospelkoor. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet The Sermon, The Unifying Power of Prayer. En het is samengesteld door Winter Marsalis, maar ook door Damien Sneed. En u hoort daarop ook Coral Le Chateau. Winter Marsalis met ehm, de Lincoln Center Jazz Orchestra. Fijne zondag en tot de volgende uitzending. And the book says that God's house is a house of prayer. There's so many times that we don't feel unified. We're separated, we're divided. Protestant against Catholic, Muslim against Jew, Buddhist against Hindu. We're divided by custom, we're divided by ritual, we're divided by tradition, the one thing I've noticed, how about you? And that is that there's one thing that seems to pull us all together, and that's the power of prayer. Muhammad prayed, Moses prayed, Jesus prayed, Krishna prayed, Buddha prayed. Everybody knows how to pray. And every now and then you need to quiet yourself, settle down, and uh, think about what has brought us together. Not long ago, we lost some of our children in Newtown. Everybody knew how to pray then. Prayer is not the thing of last resort. Prayer is the thing of first resort. Not long ago, we, we lost children in Columbine. We had a tragedy in Aurora. People knew how to pray then. Seemed to bring us all together, didn't it? 9 11, even on 9 11, I was standing right next to him, so I know he was an atheist. He bowed his head in prayer. We all know the power of prayer. And why do we leave in prayer? Because we know that prayer changes things. Prayer gives you strength when you're feeling down and weak. Prayer gives you courage in the face of fear. And so, all of us here today ought to understand the real strength of prayer. And in this room tonight, I bet there's somebody who's going through something that's real challenging. Somebody who finds it difficult to even overcome where they are. But I'm here to tell you that if you would just move yourself to prayer just for a few moments, you will find out how prayer can change your life and can even make a hopeless situation find hope.